Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de terroristische aanslag in Moskou zijn 152 mensen gewond geraakt... en zijn tot nu toe 133 mensen om het leven gekomen. Vrijdagavond drongen gewapende mannen schietend een volle concertzaal binnen. Daarna staken ze het gebouw in brand. Vandaag wordt het puin na de brand verder opgeruimd. Poetin zegt nog steeds dat Oekraïne erachter zit... hoewel een tak van IS de aanslag heeft opgeëist. Correspondent Geert Groot-Koorkamp. Volgens Vladimir Poetin zijn de hoofdverdachten van de aanval op Crocus City gearresteerd op een vlucht richting Oekraïne, dat hij beschuldigt van betrokkenheid. Poetin negeert daarbij dat de IS de aanslag heeft opgeëist en dat een IS-foto de gearresteerde mannen lijkt te tonen. Zijn beschuldiging moet bewijzen dat Oekraïne een terroristische staat is en in de Russische samenleving anti-Oekraïnse sentimenten aanwakkeren. Vandaag is er een dag van nationale rouw in Rusland. Op de snelweg bij Nieuw-Vennep in Noord-Holland zijn vanochtend meerdere auto's op elkaar gebotst tijdens een hagelbui. 16 auto's waren erbij betrokken. Vlak voor een afslag werd het ineens glad vanwege de hagel dus. De meeste mensen kwamen met de schrik vrij. Wel moest er iemand naar het ziekenhuis. Max Verstappen heeft een keertje niet gewonnen. Op de Grand Prix in Australië moest de coureur al na vier ronden stoppen. Door problemen met de remmen begon zijn auto te roken. volgens zijn team ging het om een probleem met de remmen. Het weer, zo af en toe een flinke bui en zo af en toe wat zon. Als het regent kan het ook hagelen en onweren. En als het droog is, maximaal 9 graden. Vanavond minder buien en vannacht kan het wat vriezen.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 Vandaag voor de squirun in Zandvoort. Ehm, tevens is dit mijn allerlaatste uitzending bij ZFM Jazz. Ik, ik heb mijn tijd hard nodig omdat ik een, een opleiding ga doen... En daarom heb ik eigenlijk allemaal nummers uitgekozen die ik de afgelopen jaren gedraaid heb... of waar ik een bijzondere band mee heb of waarmee ik groot ben geworden. En daarom ook eh, nog een nummer van uh, eh, Toets Tielemans, omdat ik altijd uh, opende met Toets Tielemans. Heb ik een nummer uitgekozen van, van hem en dat heet Cocktail for Two. voor en het nummer heet eh, Sunny Boy. Het eh, volgende nummer wat ik klaar heb staan is eh, ook van een Nederlandse zangeres. Ook, waar we een keer een interview mee hebben gedaan. En daarom mag hij ook in deze laatste uitzending niet missen. En ik heb ook een nummer uitgekozen wat een beetje, ik hoop een beetje toepasselijk is voor het weer. En ik hoop dat hij er ook nog uit kunt. Het nummer heet Over the Rainbow. En ik wens toch wel dat de, de lopers van vandaag in Zandvoort toe dat het nog een beetje droog wordt. en daarom ook dit nummer Over the Rainbow van eh, Laura Fici. clouds are far behind me Where troubles melt like lemon drops Away above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rain why, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly. doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova sing along with me. Once your raced me to a fever pitch should sweet. it used to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. We're about to get in tune again before too long. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Rijs en eh, Pim Jacobs combo. Tessifinado. Toen vroeger op de achterbank zat eh, bij mijn vader in de auto. als een klein jongetje. Mijn vader was helemaal gek van, eh, van Rita Reis. En daarom dat ik ook dit nummer ook heb uitgekozen. En het is ook wel een natuurlijk bijzonder voor de Nederlandse jazzgeschiedenis. Zeker met Pim Jacobs. fantastische jazzmuzici. En waar ik ook groot mee ben geworden. En ook een nummer uit die tijd dat ik nog jong was. Dat is The Curl from Ipanina en dan het origineel van Stan heb ik uitgekozen als een eh, volgend nummer. Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes ah. she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watches her so sadly. straight ahead, not at him. Eh, met uh, allemaal jazzklassiekers bezig zijn... zoals uh, de Covering van net door Rita Reis. Mag er zeker ook eentje niet missen, dat is Mood Indigo. En Mood Indigo is eigenlijk een nummer wat gecomponeerd is... door Duke Ellington en Barney Biggert. En de tekst is van Mitchell Paris. Maar ik heb een versie uitgekozen waar het vertolkt wordt... door de prachtige stem van Deborah Brown. En met de Nederlandse muzici de, de, de, hoe heet het ook weer, de percussionist de, achter het Erik Ineke met zijn Jazz Express. Met eh, Bart van Lier op trombone en Benjamin, Benjamin Herman op eh, saxofoon. zoals gezegd, moet Indico vertolkt door eh, Deborah Brown. geleid door het eh, Erik Ineke Jazz Express. Prachtig vertolkt. En als we toch al eh, bij allemaal jazzklassiekers zijn... dan eh, is een van mijn grootste favorieten... is er wel een, een, nummer wat ooit door Dave Brubeck is uitgebracht.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 You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fun? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine.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 Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day oh mine. Out of the tree of life, I just picked me a plum. Laura Fici met het nummer de eh, The Best Is Yet To Come van het gelijknamige album Ehm, en daarvoor hoorden we natuurlijk uh, The Night Train van Oscar Peterson. En dat was eigenlijk een, eh, even een kort half uurtje met allemaal jazz-klassiekers eh, van midden en begin vorige eeuw. Uit vorige eeuw hebben we ook nog een, een hele goede en mooie tenorsaxofonist. En deze saxofonist die komt uit Haarlem. Zijn naam is Ruud Brink. En Ruud Brink behoorde tot de grootste lyrische rietblazers. En was revolutionair voor zijn tijd. Hij, eh, hij hield eh, zich wel een beetje trouw aan, aan, de standaard jazz, zeg maar, zoals eh, van Stan Getz en Herbie Stewart. En ja, het was wel een hele bijzondere Nederlandse muzikant die met alle groten van deze aarde heeft gespeeld. hij zou de prijs, de Beurt Award krijgen van Stan Getz op het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Echter 15 dagen ervoor overleed hij. En de prijs werd eh, in ontvangst genomen door zijn zoon. Zoals gezegd, eh, Ruud Brink. Ik heb een nummer uitgekozen van zijn eh, album Double Face in Verona. En het nummer heet Conte. Als u wil starten. hij saxofoon speelt. Het lijkt net of hij bijna zingt op zijn, eh, op zijn mondstuk. En aan de ene kant het hele scherpe van de saxofoon heeft. Maar aan de andere kant ook weer dat hele, hele smooite. We blijven nog even in eh, Nederland. En eh, het volgende nummer wat ik heb uitgekozen is ook wel een van mijn favoriete Nederlandse zangeressen. Haar naam is Francine Fontaine. Ze komt uit, uit Friesland. En in 1997 won Fontaine het Nederlandse Jazz Vocalistenconcours. Een jaar later studeerde ze af aan het Conservatorium van Groningen... wanneer ze optrad waarna ze optrad eh, en plaat opnam met Village Jazz formaties. Tegenwoordig treedt Van Duinen, eh, Van Tuinen eh, voornamelijk op met haar nieuwe band Tripod. Ik heb iets leuks uitgekozen, denk ik. En het, het, is wel een beetje een klassiek nummer. En ze brengt op dat album ook een tribuut uit naar natuurlijk een andere vreselijk grote Nederlandse jazzvocaliste. En dat is natuurlijk Rita Reis. Dus van het album Cool Voice heb ik het nummer uitgekozen T for Two van Francine Fontaine. I'm discontented with homes that I've rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city flowers pretty caress the streams, cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee G for two and two forty. Me for you and you for me alone. Nobody you hear us? No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we on a telephone. you Cool Voice heet het album en het nummer 2, T for Two. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur jazz hier bij eh, ZFM vanuit Zandvoort. Het weer lijkt iets beter te worden voor de lopers van de squirrun vandaag. Ik hoop toch wel dat we een beetje droog weer hebben voor dit fantastische evenement. Um, zometeen in de tweede uur eh, ga ik ook nog eh, een hoop nummers draaien... wat eigenlijk mijn persoonlijke voorkeur en waar mijn liefde ligt voor de, voor de jazzmuziek... aangezien dit mijn laatste uitzending is. Omdat ik het in de toekomst een beetje druk krijg met een opleiding die ik ga doen. En ik vind het jammer dat ik hiermee moet stoppen. Maar zo gezegd, eh, nog hier na dit uur, nog, of na, na het nieuws, nog een uur heerlijke jazz vanuit eh, ZFM. Fijn dat u luistert. En we gaan eruit met eh, de big band Jazz de Mexico. Een leuke big band uit Mexico. Wat allemaal jonge artiesten zijn... Die, die, daar een kans wordt gekregen om een podium te krijgen. En het nummer heet All of Me. all of me. Wanna take all, all of me? Oh, can't you see that I'm not good without you? Take my lips, I never use them. I take my arms, I want to lose. goodbye. Let me with eyes I cry.